Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Robert Mugabe krijgt van als president van Zimbabwe. Eerder vandaag werd hij al als partijleider van ZANU-PF aan de kant gezet... en werd Emerson Nangagwa aangewezen als nieuwe partijleider. Die wordt ook gezien als de nieuwe president. Nangagwa gold lange tijd als opvolger van de 93-jarige president... totdat hij twee weken geleden door Mugabe werd ontslagen... ten gunste van Mugabe's vrouw Grace... Daarom nam woensdag het leger de macht over in Zimbabwe en werd Mugabe onder huisarrest geplaatst. In de Turkse hoofdstad Ankara zijn voor onbepaalde tijd alle homo-evenementen verboden. De gouverneur van de stad zegt dat veel inwoners zich storen aan uitingen van homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders. Onder het verbod vallen ook theatervoorstellingen, filmvertoningen, exposities en paneldiscussies. Woensdag werd al een gay filmfestival in Ankara verboden, omdat werd gevreesd voor ongeregeldheden. Homoseksualiteit is in tegenstelling tot in veel andere moslimlanden niet strafbaar in Turkije. Wel krijgen homo's er geregeld te maken met vijandigheid. Dagblad De Limburger heeft een prijs gekregen voor zijn opmaak. De krant kreeg de European Newspaper Award in de categorie regionale dagbladen. De Limburger wordt geprezen om de moderne vormgeving die in mei vorig jaar werd ingevoerd. Ook varieert de krant zijn opmaak en voorkomt zo eentonigheid. Aan de verkiezing deden 185 kranten mee uit 27 Europese landen. Mathieu van der Poel heeft ook de vierde cross uit de wereldbeker veldrijden gewonnen. In Denemarken was hij oppermachtig. Hij was sneller dan de Belgen Wout van Aert en Toon Van der Poel won eerder dit jaar al de twee veldritten in de VS en die van Kokseide in België. Het weer, afwisselend buien en zon. Vanavond en vannacht neemt de buiigheid wat af, maar morgen gaat het langdurig regenen. Maxima van 6 graden in het noordoosten tot 10 graden in het westen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.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 Do you want some? No, I don't, son. Try and watch me and Milo, do you want money? I'm just trying to turn up, try to work something. Shots said they did good, you wanna fucking furnace. tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45.